Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk welke coronaregels er komen. Het demissionaire kabinet praatte eerder vandaag in het Katshuis, maar er zijn geen knopen doorgehakt. Verslaggever Wilma Borgman. Er liggen mogelijke maatregelen op tafel, Een van die mogelijkheden is om de corona-check-app op meer plaatsen verplicht te maken dan eh, waar die nu geldt. En dat zei demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Nou, dat is natuurlijk een, eh, een van de opties. Wat we precies eh, eh, gaan voorleggen aan het parlement, dat zullen we dinsdag besluiten. Het demissionaire kabinet wacht nog op een OMT-advies. En er zijn nog vergaderingen met de burgemeesters bijvoorbeeld. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Vakkenvullers, broodbakkers en cashiers in de supermarkt gaan er waarschijnlijk wat op vooruit volgend jaar. Want supermarkten willen dat de salarissen voor medewerkers de komende drie jaar 9% omhoog gaan. Maar de zondagstoeslag willen ze omlaag. Vakbonden zijn niet echt blij met dat CAO-aanbod. Ze weten nog niet of ze ermee akkoord gaan. Heb jij smartlampen of een slimme deurbel? De regels voor die apparaten veranderen over twee jaar. Nu hebben die apparaten vaak een slecht beveiligde verbinding en standaardinstellingen die makkelijk te hacken zijn. Dat wordt vanaf 2024 strenger. Je wordt bijvoorbeeld verplicht om een nieuw wachtwoord te kiezen. Naar schatting zijn er nu wereldwijd zo'n 35 miljard apparaten verbonden met het internet. Over ruim een jaar zul je weer je eigen koffiebeker mee naar werk moeten nemen. Vanaf 2023 worden wegwerpbekertjes met een vervuilend laagje plastic namelijk verboden. Dat gaan koffiezaken ook merken, al proberen veel zaken de bekertjes al langzaam de deur uit te werken. Eh, we zijn nu wel bezig om mensen te stimuleren om hun eigen beker eh, mee te nemen naar de, eh, naar de koffiezaken. En dan krijg je 25 cent korting op je, je koffie die je bestelt. Eh, dat is een leuk initiatief, alleen ehm, eh, ja, mensen vergeten dat, nemen dat niet mee. En deze vrouw hoopt dat er ook naar deze wens geluisterd wordt. Ik zou wel graag een optie willen dat je dan ook je bekertje kan schoonmaken, zeg maar. Het weer nog. Vanavond heb je kans op een buitje. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Ook morgen regenachtig, in het zuiden vaker zonnig.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 Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl slash woonverzekering. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, welkom in Zandvoort.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 Italiano. Oh, mamma, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can wait to drink your brain. I'll keep the secret if you let me get a taste. Don't need a limit, I will cross the line again. Oh, mamma, mamma mia. Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music ritme van Zandvoort. Zandvoort. you fight about stop crying Cause I need you around yeah. My mama, she loves you No matter what she says, it's true zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het demissionair kabinet denkt erover om de mondkapjesplicht uit te breiden... thuiswerkregels aan te scherpen en de coronapas op meer plekken te verplichten. Definitieve besluiten zijn nog niet genomen. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen noemt het overmacht... dat de Afghaanse tolken niet kunnen worden geëvacueerd zonder paspoort. Dat is een eis die de Taliban stellen, zegt Knapen. De NOS berichtte vanmorgen dat de meeste van de 2000 Afghanen... die naar Nederland mogen, een e-mail hebben gekregen... dat evacuatie zonder paspoort niet mogelijk is. En op Curaçao zijn opnieuw zeven Nederlandse militairen aangehouden voor drugsgebruik. Eerder deze week werden ook militairen aangehouden na de arrestatie van een lokale dealer... die de drugs aan de militairen zou hebben verkocht. Het weer, morgen af en toe regen, vooral in het zuiden ook af en toe zon en 15 graden.